een Klomp met het NOS-journaal laten vaker de grote stad. Volgens het CBS verhuizen ze vaker naar een kleinere gemeente in de buurt dan een paar jaar terug. Van de vier grootste steden spant Amsterdam de kroon. In 2014 en 2015 ging 1 op de 10 gezinnen met kinderen onder de 4 jaar weg uit de stad. Flink meer dan in 2012, toen was het nog 1 op de 16. Ook gezinnen met kinderen op de basisschool en dertigers zonder kinderen verlaten vaker de stad. Toch blijft het aantal jonge gezinnen daar nog wel groeien. Dat komt doordat er meer baby's worden geboren en door immigranten die vaker een gezin beginnen. Bij een schietpartij in de Israëlische stad Tel Aviv zijn vier mensen omgekomen. Twee mannen openden het vuur op bezoekers van een markthal. Zeker vijf bezoekers raakten gewond. De politie heeft beide schutters overmeesterd. Volgens de Israëlische politie zijn het terroristen uit een Palestijns dorp op de westelijke Jordaanhoever. In de buurt waar geschoten werd zijn ook het hoofdkwartier van het Israëlische leger en het ministerie van Defensie gevestigd. Het aantal meldingen van fysiek geweld tegen treinpersoneel is vorig jaar gedaald met 23 procent. Vorig jaar werden er maatregelen genomen om de sociale veiligheid rond het spoor te verbeteren. Of dat ook tot de daling heeft geleid is de vraag. Het kan ook zijn dat treinmedewerkers minder melden... omdat ze denken dat het toch niet helpt. Volgens de VN zit er in de belegerde Iraakse stad Fallujah... veel meer burgers vast dan tot nu toe gedacht. Het zijn er geen 50.000, maar mogelijk 90.000. Fallujah is sinds 2014 in handen van IS... maar het Iraakse leger probeert de stad te heroveren... De inwoners hebben honger en dorst, er is geen elektriciteit en ook de ziekenhuizen worden niet bevoorraad. IS zou mensen neerschieten die Fallujah proberen te ontvluchten. Het weer op de meeste plekken droog en het koelt af naar een graad of 11. Overdag is het op sommige plekken eerst bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door.